Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse democratie wordt bedreigd door oud-president Trump en zijn aanhangers. Dat heeft president Biden gezegd in een felle tv-toespraak. Volgens hem wil Trump het democratische systeem omverwerpen. De oud-president en zijn aanhangers staan volgens Biden verder voor een Amerika waar je niets mag kiezen... geen privacy hebt, geen recht op anticonceptie en geen recht om te trouwen met wie je wil... Biden sprak in de Independence Hall in Philadelphia... waar in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen. Zijn toespraak wordt gezien als het startpunt van de campagne... voor de congresverkiezingen, de midterms, van 8 november. Hogescholen werken aan strengere inschrijveisen voor studenten van buiten de EU... om misbruik van studentenvisa te voorkomen. Dat meldt NRC naar eigen onderzoek naar zogenoemde verdwijnstudenten. Volgens de krant schrijven jongeren uit bijvoorbeeld Bangladesh, India en Nigeria zich in voor een hbo-opleiding om een visum te bemachtigen en verdwijnen ze daarna in de illegaliteit. Om dit te voorkomen willen de hogescholen met studenten uit risicolanden een digitaal intakegesprek voeren en hen in één keer het volledige collegegeld laten betalen. De huren zijn dit jaar met gemiddeld 3% gestegen, heeft het CBS berekend. Het is de grootste huurstijging sinds 2014. Elk jaar mogen de huren op 1 juli worden verhoogd met een bepaald maximumpercentage. Dat was dit jaar vastgesteld op 3,3% voor de vrije sector en 2,3% voor sociale huurwoningen. In de praktijk pakte dat wat hoger uit, omdat er uitzonderingen gelden voor huurders met een relatief hoog inkomen.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 Boy number two had a beautiful face. I highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. I've as Brought up a sex and he started to cry. Told me he loved me the very first night.